Trudy Vendrich met het NOS Journaal. In Turkije nadert een gekaapte veerboot Istanbul. Het schip werd eerder op de avond bij de stad Izmit, ten oosten van Istanbul, gekaapt. De kaper dreigt de boot op te blazen als hij niet live op de Turkse televisie mag komen. Het is onduidelijk wat hij wil vertellen. Kort na de kaping zei de dader dat hij vier handlangers heeft. Maar opvarenden lieten via hun mobieltjes weten dat hij alleen handelt. Kort nadat dat bekend werd gemaakt door de burgemeester van Izmit, moesten alle passagiers hun telefoon inleveren. Sindsdien is er geen contact meer geweest. Vlakbij Mexico-stad is de Mexicaanse minister van Binnenlandse Zaken bij een helikopterongeluk omgekomen. Aan boord waren in totaal acht mensen, de anderen hebben de crash ook niet overleefd. Minister Bleek was de rechterhand van president Calderon. Hij was op weg naar een vergadering van officieren van justitie iets ten zuiden van Mexico-stad. Er zijn berichten dat hij daar met officieren van justitie zou praten over de aanpak van de drugscriminaliteit in het land. De oorzaak van de crash in Mexico is nog onduidelijk. De Nederlandse diplomate Joke Brandt wordt plaatsvervangend directeur van UNICEF. Ze is nu nog directeur internationale samenwerking bij het ministerie van Buitenlandse Zaken in Den Haag. In het verleden was ze ambassadeur in Eritrea en Oeganda en werkte ze op een ambassade in Zuid-Afrika. Begin volgend jaar gaat Brandt aan de slag bij het kinderfonds van de VN. In de badplaats Antalya zijn twee Turkse broers veroordeeld tot zelfstraffen van 60 jaar voor de dood van drie Duitse toeristen. De drie overleden ruim twee jaar geleden aan alcoholvergiftiging nadat ze van de broers illegaal gestookte drank hadden gekocht. Vier andere vakantiegangers werden ernstig ziek. De rechtbank heeft de broers schuldig bevonden aan doodslag. Daardoor zijn de straffen hoger dan normaal. In vergelijkbare zaken in Turkije werden de verdachten steeds veroordeeld voor dood door schuld. Het weer. Vanavond en vannacht koelt het flink af. In het noordoosten kan het licht vriezen. Morgen overdag vooral in het oosten zon. In het westen meer bewolking, maar het blijft droog. En het wordt dan een graad of 11. Dit was het NOS Show. Dit is Wijnand bij de ANUB.